Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twee tieners van 13 en 16 zitten vast... omdat ze gisteren geprobeerd zouden hebben een natuurpark in Gorkum te overvallen. Op dat complex zit onder meer een kinderboerderij en een speeltuin. Volgens de directeur klommen er rond half vier smiddags twee jongens met bivakmutsen over de hek heen. En richtte een van hen een wapen op het personeel. En hij zegt dat zijn medewerkers heel erg geschrokken zijn... maar dat de kinderboerderij en speeltuin vanochtend wel gewoon weer open zijn gegaan. Lugieber nieuws uit Australië dan. Want in het noordoosten van het land is het lichaam van een vermiste toerist gevonden in een krokodil. Het gaat om een man die afgelopen zaterdag tijdens het vissen in een rivier was gevallen. Je hoort een verslaggever van ABC News. We believe that authorities knew which crocodile that they were looking for. It had a distinctive white marking. And uh, that search of the Annan River, they were able to locate the 4.9 meter crocodile uh, yesterday. hij vertelt dat ze precies wisten welke krokodil van 5 meter ze moesten hebben, omdat hij een kenmerkende witte vlek had. En gisteren werd hij gespot door parkwachters die hem een spuitje hebben gegeven. En uit onderzoek blijkt dat er delen van het lichaam van de vermissing meeste man in die krokodil dus zaten. De plek waar het misging is in Australië populair onder toeristen... omdat er heel vaak grote krokodillen worden gespot. En dan nog dit. Ga je nog op vakantie naar Colombia? Dan moet je snel zijn met het inslaan van sommige souvenirs. Bierenopeners, onderzetters en magneten met erop drugsbaas Pablo Escobar worden misschien verboden. Volgens parlementsleden moet Colombia af van het drugsimago. En houden Escobar souvenirs dat imago alleen maar in stand. Pablo Escobar was in de jaren 80 en 90 de allergrootste drugsbaron van de wereld... en zat naar schatting achter de moord op duizenden mensen. Verkopers die toch nog een shotglaasje met de crimineel in de etalage hebben staan... die zouden volgens de plannen een dikke boete gaan krijgen. Het weer dan nog. Lekker veel zon vanmiddag. Vanavond trekt het iets verder dicht en komt er een wat frissere wind aan. Daar is er ook wat kans op regen dan. En het blijft een graad of 27. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkenveen en knooppunt Holendrecht 5 minuten.